Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dan wordt onderzoek gedaan naar seksueel geweld in het uitgaansleven, meldt RTV Rijnmond. Aanleiding zijn de meldingen in de Rotterdamse club V. eerder dit jaar. Volgens Leefbaar Rotterdam worden in meer clubs vrouwen gedrogeerd en aangerand. Daarom onderzoeken de gemeente, de politie en het OM nu welke incidenten bij de politie en de horeca bekend zijn. Voor het eerst sinds de euthanasiewet in 2002 van kracht werd... is het OM een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar een arts. Die voerde vorig jaar euthanasie uit bij een ernstig demente... en wilsonbekwame vrouw van 74. Volgens de toetsingscommissie was haar euthanasieverklaring onduidelijk. Bovendien verzette de vrouw zich fysiek tijdens de euthanasie. Een boot met meer dan 100 Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar is voor de kust van Bangladesh gekapseist. Zeker 14 mensen zijn verdronken, onder wie 8 kinderen. 30 mensen zijn gered. De zoekactie is nog in volle gang. Maar die verloopt moeizaam door het slechte weer. De Rohingya vluchten massaal naar Bangladesh om te ontsnappen aan het geweld van het leger van Myanmar. De Nederlandse volleybalsters hebben op het EK in Baku de halve finales bereikt. Italië werd in drie sets overtuigend opzij gezet. Oranje moet het zaterdag opnemen tegen Servië of Wit-Rusland. Die spelen later vandaag tegen elkaar. Nog eens tientallen schrijvers willen vertrekken bij uitgeverij Querido Kind. Ze zijn solidair met de redacteuren, die eerder al opstapten uit onvrede met het beleid van de directie. In totaal hebben nu ruim 60 kinderboekenschrijvers en illustratoren hun vertrek aangekondigd, onder wie grote namen als Guus Kuijer, Francine Omen en de erve Annie M. G. Schmid. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Minima tussen 10 en 13 graden. Morgen eerst geregeld zon, later meer bewolking, gevolgd door buien. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits in het westen van het land. Hij heeft ook te maken met de regenbuien die eh, over de Randstad trokken zojuist. Dit zijn de files die er het meeste uitspringen. En die staan vooral rond Rotterdam. Op de A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam, IJsselmonde en Knoop Riederkerk. Ridderkerk een half uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En eh, richting Europoort tussen Rotterdam, IJsselmonde en Spijkenisse drie kwartier vertraging. En bij Knoop Riederkerk Ridderkerk nog eens een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk ook een kwartier vertraging. Op de A20 Gouda-Hoek van Holland. Er staat tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Centrum 17 kilometer file. Maar alle rijstroken zijn wel weer vrij.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 and wiggle your belly, the love in a disappointment. essa madrugada dançar, rolar, que hoje vai rolar o tchê Gustavo Lima e você tchê liga, mas tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar.